Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Aan boord van het zeiljacht dat is gekapseist voor de Belgische kust bij Oostende... waren zeker drie Nederlanders. Minstens twee bemanningsleden zijn om het leven gekomen. Een Zeeuwse krant meldt dat één van hen een 79-jarige jachtbouwer is uit Breskens. Drie andere opvarenden zijn gered en één wordt vermist. Naar hem wordt gezocht. Het Nederlandse zeiljacht deed mee aan een wedstrijd... en sloeg vanmorgen rond half negen om. Bij de Noord-Franse stad Calais is een massale vechtpartij geweest... tussen migranten uit Eritrea en Ethiopië. Zeker 16 mensen zijn gewond geraakt. Ruim 100 migranten sloegen met stokken op elkaar in en gooiden met stenen. Gisteravond was er ook al ruzie tussen de groepen bij het uitdelen van het avondeten. In oktober vorig jaar werd in Calais een groot vluchtelingenkamp ontruimd en afgebroken. Maar er komen nog altijd veel migranten naar de stad in de hoop de oversteek te kunnen maken naar Engeland. In de Ronde van Frankrijk start de Brit Geraint Thomas morgen in de gele trui. In Düsseldorf won hij de eerste etappe, een tijdrit over 14 kilometer. De Duitse favoriet Tony Martin kwam 8 seconden tekort. De toerwinnaar van vorig jaar Chris Froome werd zesde op 12 seconden. De Spanjaard Valverde viel en gaat morgen niet meer van start. Het parcours in Düsseldorf was glad door de regen. De leraar Nederlands van het ROC in Nieuwegein... die verdween met 80 examens van geslaagde leerlingen, is weer terecht. De 65-jarige invaldocent was wekenlang onbereikbaar... maar hij heeft de school opgebeld. Volgens het AD heeft hij al die tijd thuis gezeten... en deed hij niet open als de bel ging. De leraar zou overspannen zijn. Het weer in het zuiden wordt het geleidelijk droog... en op andere plaatsen klaart het steeds meer op. Vannacht koelt het af tot zo'n 12 graden.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. you came and you cut me loose. solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now you're. souffre pas son grand étendard qui fait Je fais tout mon Fems antwoord 106.9 FM.